boerderij te staan, omzoomd door bos en hei. En s morgens als het haantje kraait, gaat Anna naar de wei. Ze heeft een rozenrode mond, een massa goudblond haar. Als ze lacht, ze is pas 18, 18 jaar. Joepie falderaldera, joepie falderaldera. Zingt een bos meteen de hele vogels Blonde Anna, blonde Anna, jij bent zo mooi, jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hart hartedief. Als ik jou zie gaan met je truitje aan, met je haar zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, want ik weet, mijn schat, je bent van mij. Als ik jou zie gaan met je truitje aan, met je haar zo blond en je rode mond, oh dan voel ik mij zo ontzettend blij, want ik weet, mijn schat, je bent van mij. de kans een beetje stroomt en snel. Van ver hoor je een buks, die knalt een jager jodelt hel. Dat is het land waar Anna woont en waar ze zo van houdt. En ze koest een blonde jager, jager uit. Joepie paradera, joepie palalala. Daarom wordt ze straks een lieve lieve bruid, joepie la. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent zo mooi, hey! jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hartedief. Als ik jou zie gaan met je zo ontzettend blij, want ik weet, het hartje van